Als kind droomde ik al van de zee, een zeilschip dat hing aan de muur. In de haven vroeg ik steeds neem mij met je mee Mijn ogen die straalden vol vuur Ze zeiden mijn jongen je bent nog te klein Maar eens komt de dag dan word jij kapitein Zo zee is mijn leven, al ben ik maanden heel ver van huis. Mijn droom die kwam uit en ik vaar nu op zee. Dat is mijn lust en mijn leven. Uit ieder land neem ik een souvenir mee. Dat wil ik straks aan je geven nog enkele weken, dan kom ik naar huis. Je weet toch, het water, het schip is mijn thuis. Zo wil ik leven, de zee is mijn leven. In iedere haven. al ben ik maanden heel ver van huis. Zo wil ik leven, de zee is mijn leven, in iedere hart. I'll bet.